Het NOS-journaal. De rechtbank in Utrecht heeft een man uit Amersfoort zes weken cel opgelegd... vanwege een valse bommelding een week geleden in de trein bij Hilversum. Door de bommelding ontstond paniek onder de andere reizigers. De trein werd stilgezet. De verdachte werd kort daarna aangehouden door de dienst Speciale Interventies. Informateur Buma denkt niet dat er een kabinet komt waarin GroenLinks, PvdA en de VVD met elkaar samenwerken. De VVD-blokkade is er en blijft er, zei Buma tegen de pers. Hij gaat nog wel in gesprek met de partijen. Buma is nu twee weken formateur. Samen met D66-leider Jetten en CDA-leider Bontebal... probeert hij de grondslag te leggen voor een nieuw kabinet. Ze praten met allerlei deskundigen onder meer over stikstof, de economie en woningbouw. In een later stadium van de formatie moet duidelijk worden... welke partijen in een coalitie willen stappen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is opgestapt. Hij lag onder vuur omdat hij betrokken is bij een omkoopschandaal... rond een Oekraïns staatsenergiebedrijf. Jermak was sinds het begin van de Russische vernietigingsoorlog tegen Oekraïne... de belangrijkste vertrouweling van de president. Vanochtend vroeg hebben Oekraïnse anticorruptiediensten zijn appartement doorzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege een doodsbedreiging... aan het adres van columniste en schrijfster Lala Gul. Het is niet bekendgemaakt wie het is. Gul zegt tegen de NOS dat ze wekelijks aangifte doet vanwege bedreigingen. In augustus werden al drie mannen aangehouden voor dreigementen. Dal nou, Gül werd bekend met het boek Ik ga leven. Dat gaat over haar opvoeding in een streng islamitische omgeving. De gemeente Amsterdam neemt extra maatregelen om de druk van het toerisme op de binnenstad te verminderen. Het college meldt dat het aantal overnachtingen voor het derde jaar op rij hoger is dan 20 miljoen. Amsterdam wil daaronder blijven. Het weer in het zuidoosten is nog wat regen.